Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Wit-Rusland heeft migranten opgevangen langs de grens met Polen. Duizenden mensen zitten daar al een tijd muurvast. Ze proberen de Europese Unie binnen te komen, maar Polen wil ze niet doorlaten. En van Wit-Rusland mochten ze ook niet terug. Dat land heeft nu toch een groot deel van de migranten weggehaald... en dus heeft deze man eindelijk weer eens in een warm bedje geslapen. Fine. It's good. This forest very very cold. Maybe tonight is die, but I'm come here and my life right now is safe. I, I don't know for after. De crisis is niet voorbij. Veel migranten zitten nog steeds in het ijskoude niemandsland in de bossen bij de grens... te hopen op een mogelijkheid om Polen binnen te glippen. Rotterdam heeft de privacyregels aan zijn laars gelapt... zegt de autoriteit persoonsgegevens in een rapport in NRC. Vorig jaar reden er cameraauto's rond om corona-overtreders op te sporen. Die keken of mensen wel genoeg afstand hielden. Niet oké, vindt de privacywaakhond, want er is geen toestemming gevraagd... en de beelden werden te lang bewaard. Bloeddonoren kunnen zich vanaf volgend jaar laten checken op allerlei kwalen... zoals diabetes en hart- en vaatziektes, maar ook immuunproblemen en kanker. Volgens de Telegraaf hoopt de bloedbank dat het daardoor aantrekkelijker wordt om te doneren. In januari gaan ze ermee beginnen. Hout is hot. Nu de gasprijzen door het dak gaan... hebben twee mannen in het Zeeuwse dorpje Wolvaartsdijk wat opgevonden. Ze trekken drie weken per jaar het bos in en verkopen dat hout nu. Dan eh, kijken we gewoon, ja, zijn er omgevallen bomen? zo ja, dan, dan doen we ze klein maken. Zodat eh, de natuur ook weer zijn gang kan gaan, eh, zeg maar, zonder dat de bomen in de weg liggen. En de wandelpaden blijven vrij. Maar mag dat zomaar? Jazeker. Dit bos is van Daan, Daan Redmeester, dat is een goede vriend van me. En eh, hun eh, hebben thuis eh, ooit dit bos hier gekocht. En zodoende kunnen we hier zagen. En hakken zoals je hoort. Wie nu met gierende banden naar Zeeland wil, niet doen. Het hout gaat eerst een fruitkist in en moet een jaartje drogen. Het weer, het zuiden zit vandaag wat zon. In de rest van het land blijft het bewolkt en regent het af en toe. Het wordt een graad of 11. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort bij Blarikum nog 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. Ook op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam rijdt het nog langzaam tussen Muiden en Diemen Noord. 4 kilometer file met een kwartier vertraging. Het heeft te maken met de spoedreparatie op de A10 Oost, de buitenring bij Zeeburg.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 Oh mamma mia, ma, ma, mamma mia, ah They wanna arrest me, but I was just having fun I swear that I'm not drunk, and I'm not taking drugs They ask me why so hot, cause I'm Italiano best cause my favorite music's your on, on Give me a command and I'll do what you ask cause my favorite music's your on, on Give me a command and I'll do what you ask cause my favorite music's your on, on Give me a command and I'll do what you ask cause I love when you sing out loud Oh mama, mama mia to see a much better life. Cause all my hopes and dreams depend on what's in their mind. dit zijn de hoofdpunten van het NWS-journaal. Vanaf vanmorgen wordt bij ouderen de boosterprik uitgedeeld... die de bescherming tegen corona op peil moet houden. De eerste prik wordt gezet bij een 80-plusser in Den Haag... en demissionair minister De Jonge is daarbij. Een familielid van een medewerker van R. Kelly moet acht jaar de cel in... omdat hij een getuige in de strafzaak tegen de Amerikaanse zanger heeft geïntimideerd. Hij stak vorig jaar zomer een auto in brand om de getuige het zwijgen op te leggen. En iedereen die vanaf volgend jaar gaat studeren aan de Radboud Universiteit in Nijmegen... krijgt het vak duurzaamheid. Het wordt verplicht bij alle studierichtingen... zodat studenten leren hoe ze kunnen bijdragen aan een oplossing voor het klimaatprobleem. Het weer nog, grijs vandaag, in het zuiden ook wat zon en een kleine kans op regen.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 I can tell you there's no place we couldn't go. Just put your head on the gas. I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. Het lijkt alsof ik klaag en zeur. Soms switch ik vaak van mijn humeur. Dan ben ik gewoon zo. Beter draag je mij op handen. perfectie toch? Het zijn juist die manietjes van jou. Het gaat niet om de perfecte selectie toch? Maar de reden dat ik van je hou. Het is je lach en je huil en je streken. De hoofdpijn die je mij hebt gegeven. Deed ik iets fout ben je bij me gebleven. Die pijn duurde altijd maar even. Ik heb het nodig, denk ik. Een wilde jongen ben ik.